Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de zorg worden mensen vaker betrapt met een vals diploma of een neppe VOG. De inspectie zegt tegen de Telegraaf dat ze vorig jaar 118 mensen betrapte... terwijl dat in de jaren daarvoor een stuk minder gebeurde. Een deel van de fraudeurs werd al tijdens het solliciteren gesnapt. Anderen pas toen ze al op een zorgafdeling aan het werk waren. Omdat collega's of patiënten vonden dat ze hun werk niet goed deden... Waarschijnlijk kwamen de mensen aan zo'n nepdiploma via Snapchat of Telegram. Daar kan je voor een paar honderd euro zulke papieren kopen. De verdachten in het hoger beroep van de zogenoemde Mallorca-zaak... kregen vandaag te horen of ze de bak in moeten. Carlo Heuvelman werd drie jaar geleden doodgeschopt en geslagen... na het stappen op Mallorca. Zeven jonge mannen uit Hilversum staan terecht. Op de schoen van de hoofdverdachte is DNA gevonden van Carlo. Dat vertelt deze misdaadverslaggever. Ja, dat kan er natuurlijk ook op andere manieren opgekomen zijn dan eh, door het schoppen. Alleen hij is dan wel heel erg in de buurt geweest van Carlo Heuvelmans... terwijl hij zelf zegt dat hij hem niet eens gezien heeft. De verdachten hebben tijdens de rechtszaak hun mond gehouden... over het geweld tegen Heuvelman. En voor de een is het in elkaar klussen van een schuurtje of een veranda al heel wat. Maar Gerry uit Blesdijken in Friesland pakt het een stuk groter aan. Hij bouwt een kasteel in zijn achtertuin. En niet zomaar eentje. Het gebouw is 26 meter hoog en ziet er behoorlijk indrukwekkend uit. Hij is er dan ook al even mee bezig, zegt Gerry tegen Hart van Nederland. Milim lang van kinds af aan eh, boeide mij eh, de geschiedenis en vooral de de romantiek eh, over het leven en ook daar hun ook kastelen bij. Maar ik ben er 30 jaar, 33 jaar alleen mee eh, ben ik hiermee begonnen. Een achtergrond in architectuur of bouwkunde heeft hij niet. Hij haalt zijn info uit boeken en doet veel op gevoel. Gerry is trouwens niet de enige bewoner van het kasteel. Er woont ook een draak. En het weer, een prima lentedag. Vanochtend best wat zon. Vanmiddag zijn er ook stapelwolken, maar het blijft droog en is zacht. 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer. Bij Amsterdam Oud-Zuid. 7 kilometer door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is ruim een kwartier. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn... tussen afrit Nederhoostenberg en Loenersloot 3 kilometer file. kwartier is de vertraging 10 minuten op de N203 Alkmaar-Amsterdam.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 just wanna roll with you. I just wanna be the one that really gets to know you. I don't care and I don't mind. I will spend a whole lifetime. This is what it takes for me to hold it down and make it mine.